uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook voor Oranje is het EK nu echt begonnen. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam was Oekraïne de eerste tegenstander. Er leek bij 2-0 geen vuiltje aan de lucht, maar het werd toch nog spannend. Oekraïne kwam terug tot 2-2 en pas vlak voor tijd viel de winnende. Oké, draait die bal dan in, dan moet eh, Dumfries... Nee, Nu komt hij er wel in! Het is wel moeilijker. and then Wijnsel, Dumfries kopt de bal erin dat je denkt, dat kan helemaal niet. maar gelukkig kon het wel, 3-2 dus. En daarmee heeft Oranje zijn eerste overwinning te pakken. Donderdag is Oostenrijk de volgende tegenstander. samen kijken was natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling, maar gebeurde op veel plekken toch. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in Haarlem en daar hadden ze flink uitgepakt. Een paar mega speakers. Eh, de gemeente die, uh, die doogt het. Als iedereen gewoon een beetje niks aan de regels houdt, is er niks aan de hand. heel veel blikjes bier. Dit is toch genieten met zo'n groep. Hè? Heerlijk, echt het is één groot oranje feest in de Haarlemse Componistenwijk. Uiteindelijk wel gezellig, toch? Adem niet. Wie is dat dan? Van NOS. Ja, helemaal goed, Pink. Helemaal lekker. Vanavond is er trouwens weer een overleg van het Veiligheidsberaad. En dan gaat het ook weer over het samen oranje kijken op grote schermen. Ander nieuws dan, deel zoveel in de toeslagenaffaire. Een interne memo bij de Belastingdienst is mogelijk expres weggemoffeld... waardoor hij ook nauwelijks te vinden was door voor Kamerleden, journalisten en een onderzoekscommissie. In die memo wordt gezegd dat de toeslagenaanpak van de Belastingdienst veel te streng is... dat ouders gecompenseerd moeten worden. En in Gasselte in Drenthe is een jongen van 12 met een auto over de kop geslagen. Hij zat zich thuis te vervelen en nam toen stiekem de wagen van zijn ouders, ouders mee voor een ritje in zijn eentje. Dat ging dus niet helemaal goed. De auto sloeg over de kop. De jongen raakte alleen licht gewond aan zijn knie. Er gaan verhalen dat de jongen de auto kon pakken omdat zijn ouders voetbal zaten te kijken... maar de politie wil daar niks over kwijt.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Groot-Brittannië versoepelt de coronamaatregelen waarschijnlijk niet op 21 juni, maar wacht daar nog een maand mee. De verwachting is dat premier Johnson dat vandaag bekend maakt... vanwege het snel stijgende aantal infecties met de besmettelijker Indiase variant. Door de coronacrisis hebben meer Nederlanders geldzorgen... en die stress kan leiden tot een nieuwe gezondheidscrisis... waarschuwen medewerkers van Wijzer in Geldzaken... een project van het ministerie van Financiën. In Den Haag is het na de eerste EK-wedstrijd van Oranje onrustig geweest. Honderden jongeren vernielden spullen en stichten brandjes. De politie greep na middernacht in en toen werd het weer rustig. Het weer, vandaag veel zon, vanuit het noorden later wat bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden. man, this is Bob.